Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Weer afgelopen donderdag. Dat concludeert het Openbaar Ministerie in België na voorlopig onderzoek. Volgens het OM was het korte en hevige noodweer zo ernstig dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het drama. De organisatie in Hasselt zelf zei ook al dat het drama niet was te voorzien. Het Belgische Weerinstituut KMI zegt dat het wel degelijk had gewaarschuwd voor noodweer in België. Er was donderdag code oranje afgekondigd, de op één na hoogste waarschuwing. Op Pukkelpop kwamen vijf Belgen om het leven en raakten tien mensen zwaar gewond. Onder hen zijn drie Nederlanders. De vroegere nummer 2 in het regime van de Libische leider Gaddafi is overgelopen naar de rebellen. Het is oud-premier Abdel Jaloud die Gaddafi in 1969 hielp aan de macht te komen. Tussen 1972 en 1977 was Jaloud premier en tot de jaren 90 was hij Gaddafi's belangrijkste vertrouweling. Na oneenigheid werd Jaloud door de Libische leider op een zijspoor gezet. Toch betekent zijn overstap volgens de opstandelingen dat Gaddafi macht verliest. De opstandelingen zijn de afgelopen weken de hoofdstad Tripoli steeds meer genaderd. Afgelopen dag waren er vooral gevechten in Zawiya en Zlitan, ten westen en ten oosten van Tripoli. Bij de gevechten zouden aan beide kanten tientallen doden zijn gevallen. Wielrenner Bram Tankink heeft zich gisteren vergeefs gemeld voor de profronde van Almelo. Hij had zich een week vergist. De Rabo-renner, die in België woont, voelde al nattigheid toen hij Almelo kwam binnenrijden. Op een spandoek zag hij staan dat het criterium op 26 augustus zou worden verreden. Toen hij zich wilde melden bij de inschrijving bleek daar nog helemaal niemand te zijn. Volgende week probeert Tankink het opnieuw. Het weer vannacht opklaringen, minima rond 10 graden met lokaal kans op een mistbank. Overdag zonnig en warm, in het zuiden kan het 25 graden worden.